7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Hillary Clinton heeft volgens haar arts een longontsteking. Ze werd onwel bij een herdenking van de aanslagen op 11 september in 2001. Haar arts bracht daarna een verklaring uit dat bij een controle vrijdag is vastgesteld dat Clinton een longontsteking heeft. De 68-jarige presidentskandidaat is geadviseerd om rust te nemen. Vandaag en morgen onderbreekt ze de campagne. Vijf gestolen kunstwerken van het Westfries Museum komen snel naar Nederland. Volgens de Telegraaf reist woensdag een rescurator naar Oekraïne... om de echtheid en de staat van de werken te beoordelen. Daarna worden ze overgedragen aan de Nederlandse ambassade en naar Nederland gebracht. De vijf zijn de topstukken van 24 schilderijen die in 2005 werden gestolen. De politie heeft afgelopen anderhalf jaar ruim 200 criminelen opgepakt die nog een lange straf moeten uitzitten. Dat blijkt uit een cijfers van een speciaal politieteam dat zoekt naar voortvluchtige veroordeelden die nog minimaal 10 maanden celstraf open hebben staan. Vandaag maakt het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend hoeveel veroordeelden in Nederland nog vrij rondlopen. In Tilburg-Noord heeft de politie een grote vechtpartij voorkomen. Politie kreeg telefoontjes van inwoners dat een groep van meer dan 100 mensen gewapend met stokken door de straten liep. Aanleiding is mogelijk een veten tussen twee rappers. Er zijn in Tilburg geen mensen opgepakt en niemand raakte gewond. Tesla komt met een update van zijn autopilot-functie. De verbeterde software moet er volgens de Amerikaanse autofabrikant voor zorgen... dat er minder ongelukken met de Tesla S gebeuren. Aankondiging volgt op het eerste dodelijk ongeluk met een zelfrijdende auto in mei. Toen kwam een man om het leven die zijn Tesla S op de automatische piloot had staan en op een vrachtwagen botste. De US Open is gewonnen door Stan Wawrinka. De als derde geplaatste Zwitser rekende in vier sets af met de Servier Novak Djokovic. Het weer eerst hier en daar mist, daarna zondag in 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat vooral veel file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Diemen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de vertraging is daar drie kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er is maar één rijstrook open. Dus verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht. Op de A6 van Lelystad naar Muiden tussen Almere Buitenwest en Knopend Muidenberg 12 kilometer. A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel 3 kilometer. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 2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

spent the summer on you. See? ZFM. We had diamonds.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 so like it now, but you'll learn to love it later.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 keep on.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 No.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 living dangerously